Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Loppersum is rond half vijf een aardbeving geweest met een kracht van 2,0. Tientallen mensen hebben er melding van gemaakt, ook in buurdorp Zeerijp... waar precies een maand geleden een beving van 3,4 was. De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning. Die is vorige week stilgelegd, maar daar werd al bij gezegd... dat er nog steeds risico was op een nieuwe beving. Journalisten Erik Smit en Kim van Keken van de website Follow the Money zijn uitgeroepen tot journalist van het jaar. De twee zijn verantwoordelijk voor onthullende verhalen over oud-VVD-voorzitter Keizer. Uit hun onderzoek bleek dat de oud-voorzitter een dubieuze rol had gespeeld bij de verkoop van een uitvaartonderneming. Hij stapte uiteindelijk op. De jury van journalistenvakblad Villa Media zegt dat Smit en van Keken hier goed journalistiek handwerk hebben verricht. De jury is ook lovend over Follow the Money in het algemeen. Het is een voorbeeld van een nieuw mediabedrijf dat journalistieke inhoud en talentontwikkeling voorop stelt, schrijft de jury. In Utrecht komen meer mobiele bewakingscamera's op straat... om te voorkomen dat jongeren s'nachts auto's in brand steken. Sinds oud en nieuw zijn tientallen voertuigen in de as gelegd. Het vermoeden is dat bendes jongeren elkaar de loef willen afsteken. En wie met de trein naar het carnaval wil, kan in de reisplanner-app van de NS ook de carnavalnamen van steden gebruiken. Bijvoorbeeld in plaats van Den Bosch als bestemming kan Oeteldonk worden ingevuld of Kielegat in plaats van Breda. Die namen kunnen tot woensdag worden gebruikt. In totaal zijn de carnavalsnamen van 101 steden ingevoerd. Op de site van de NS zijn die namen niet te gebruiken overigens. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen. In het oosten mogelijk matige vorst. Morgen gaat het vanuit het westen een tijdje licht sneeuwen. Daarvoor heeft het KNMI code geel ingesteld, omdat het dan glad kan zijn. Temperatuur ligt morgen eh, net iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Oh, oh, oh. En dan heb ik het ook nog niet klaarstaan. En dan heb ik ook van alles en nog wat hier eh, op mijn schijf eh, staan. Ja, sodemiet erop met die bende. Wat is dit <laughs> voor kul allemaal. Eh, dat krijg je als je op een gegeven moment nog uh, voor, achter... en dan ook nog je playlist in wil vullen. Ja, dan kom je niet helemaal goed uit met je tijd. Maar we beginnen met deze hoor. Dus... Ja, dat was hem. Eh, ik eh, geloof dat ik de jinx van afgelopen zaterdag een beetje heb meegenomen naar deze donderdag van uh, Alternative FM. Zaterdag toen ging er ook van alles en nog wat ging er mis. Ja, ja Marcus, er ging van alles en nog wat mis afgelopen zaterdag. Ja? Ja, ik had... wat zat je allemaal te prutsen dan? Nou, ik had het zo bedacht. 1 februari is altijd de start van het zomerseizoen. Want wij kennen alleen maar een winter- en een zomerseizoen hier in Zandvoort. Toen had ik op donderdag vorige week donderdag allerlei interviews opgenomen. Drie stuks. En eh, die, ik denk, die moet ik even zaterdag eh, op een mapje zitten. En dat mapje, dat zat wel op een bureaublad. Maar niet op de USB-stick die ik heb meegenomen. Dus ja, toen eh, was het zoiets van... Nou, je, wah, wah. Ah, Inderdaad, dat. vervolgens was er ook nog een wedstrijd tussen Zandvoort, de SV Zandvoort en VSV. Laat Hans Toelman het maar niet horen. Dat is mijn oude nu, want dat is een VSV-man. Maar beste Hans, ze kregen met 10-0 op een kloten. Dus eh, wat dat gaat, uh, was dat... Eh, nou, goed, hè? wij hebben dan hier bij CFM een verslaggever rondlopen... in de persoon van Joop van Nes. Maar ik bellen, bellen, maar er gebeurde helemaal niks. Dus na het weekend, toen kwam de aap uit de mouw. Want ik zei, ja Joop, ik was die telefoonterrorist die probeerde te bellen. Ja, maar ik had mijn telefoon niet bij me. 10-0, wedstrijd waar de doelpunten om je oren vlogen. Hè? Zandvoort zat smachtend voor de radio. Wat doet de SVS antwoord? En er was geen verbinding omdat de verslaggever... <coughs> dus ook voor die eh, situatie geldt. Daar gaan we weer. Inderdaad. <laughs> Ja, en, en begint deze uitzending, begint ook al eh, er aardig op te lijken. Want eh, wij krijgen bezoek van de belastinginspecteurs. Randy en Daan van de Fiscus, die zijn onderweg. Maar ze zullen denk ik pas aan gaan schuiven in de tweede uur. Want ook daar ging het een beetje vervelend eh, met hun. Eh, want ja, zij zijn op eh, dit moment met de trein om, onderweg. En dus zijn ze ook een beetje afhankelijk van het openbaar vervoer. Ehm, ja, wat gebeurt er in het openbaar vervoer? Je kan wel eens een trein missen, dus dan ben je gelijk meteen achter in je tijdschema. Het lijkt wel Sven Kramer die boven het wereldrecord van de 5 kilometer zit. Zo ongeveer moet het, uh, moet het zijn. Maar we hebben natuurlijk eh, onze joker Marcus van Dam weer ingezet. Ja, want hier staat alles klaar. Ja, hier staat alles klaar. En uh, Marcus gaat straks ook even als taxichauffeur fungeren. Dus, Precies, En dus, op en neer. Dus de Fiskers komt eraan. dat zijn ook onze gasten. Live optreden. Dat je niet denkt om 8 uur van, hé, hey, er is niks. Er is wel degelijk wat. Goed, we, de kop was eraf. Ik zal het er ook nog even bij zetten. Nexo Shape. Die jongens die zijn hier sowieso twee keer geweest om live te spelen. En één keer hebben ze iets verteld over het eerste album wat ze toen de tijd hebben uitgebracht. Eh, nu zijn ze weer bezig met nieuw materiaal waar dit nummer Contour eh, een van de nummers is die op dat nieuwe album moet gaan verschijnen. Dus dat eh, sowieso. Dan komen we weer bij ja, eigenlijk soundtrack uh, geluiden uit. Of in ieder geval, het is voor een soundtrack gebruikt. En de dames waren er nogal erg uh, verguld over. En ook deze dames zijn bij ons langs geweest. Heel erg leuk. Dames van Dakota. Terug te vinden op het eh, mooie album Leda. En dit nummer Bare Hands wordt dus gebruikt in, dacht ik, een Netflix-serie. Maar dat wil ik niet helemaal zeker weten. Maar dit is het nummer wat erbij. Bare Hands dus. jazz. komt nog eh, heel wat aan eh, bij eh, de jongens van King Forward. de komende maand zullen er nog wel wat releases zijn. Zo valt te lezen dat Baker Songs met een release gaat komen. En ook ehm, zal Aion met, met een release gaan komen... En beiden zullen wij straks nog in het programma terug gaan horen. sterker nog, dat zal nou, denk ik, eh, niet zo lang eh, meer duren. duren. En dan eh, zitten ze <laughs> er gewoon in. maar daar straks over meer. Dandelion hebben dat de afgelopen week gedaan met een presentatie bij de nieuwe Anita. Dus al aangekondigd hier op Facebook dat King Forward een hofleverancier is in dit programma. Dus in dat opzicht zal dat wat meer gaan gebeuren nu is het eh, tijd weer voor eh, even wat eh, rustigere zaken. Alaska was dat overigens met Plea for Peace. dat in het kader van wat er in 1963 is gebeurd. we leven nu in 2018, dus we zijn eigenlijk alweer bijna 55 jaar verder na het verhaal van John F. Kennedy. Want daar slaat het eigenlijk min of meer op. Of eigenlijk allemaal mensen die een pleidooi voor de vrede hebben gehouden... komen min of meer een beetje in bod aanbod in deze song niet. Maar de link is wel duidelijk eh, gelegd daarmee. Ehm, daarvoor hoorde je trouwens Bare Hands van eh, Dakota. En ik zei al, we gaan het eh, weer even over een andere boeg smijten. En dit is gewoon jazz. En zij heet Lilith Merlot. En het nummer dat heet Jimmy. be staring. I know you are the one, my Jerry. Oh, Jerry, you always seem to be so strong and steady. And whenever I want to play you, you're always ready. Sugar, every night or day, my Jerry. The softest touch is enough to move you just enough for the sound to escape from those lips. And they say it can't be love, cause we differ too much. But tell me if it ain't love, then what is it? Oh, yeah, yeah, yeah. Jerry, Jerry, I wish you were a man so I could marry know that people would be staring just enough for the sound to escape from your lips. But baby, I heard them say it can't be love, cause we is the one and only, yeah, yeah. Oh, my Jerry, he could never desert me, yeah, yeah. Hey, my Jerry is the one. Eh, de mannen van eh, Dandelion en eh, de vinyl... dat hebben ze dus inderdaad al gedaan. net zoals eigenlijk... nou ja, net zoals... Dandelion heeft dat gewoon vorige week vrijdag hebben ze dat gewoon gedaan. er is nog meer, want ja, ze zitten niet stil bij King Forward Records. We hebben vorige week of twee weken terug... hebben we ook nog iets gedraaid van Alex Hadley... En dat is een Brit. Eh, die komt vandaag eh, nog even niet voorbij. Maar er zijn wel eh, allerlei andere ontwikkelingen. Want zo zijn er bijvoorbeeld ook nog releases van een aantal albums. Zo is er een release van bijvoorbeeld Baker Songs en van Ion. En Ion is eentje die voortgekomen is van het Pius Songwriters Guild. Eh, dat is dan eh, een, beetje de, de, een beetje een soortement van, van ja, Music University, maar dan in Volendam. En 23 maart zal zij in eh, de Rode Bioscoop in Amsterdam haar EP gaan releasen. die EP die heet Circle. er is al wel materiaal te vinden op zogenaamde eh, kanalen. Eh, ik ben eh, van dat Piers Songwriter Guild... daar ben ik ook nog iets tegengekomen van deze Aion. En dat is eigenlijk een, een showcase. zoals ze wel eens vaker van dat soort dingen wel eens doen... bij King Forward Records. Ehm, een tijdje terug heb ik, dat ook, eh, heb ik ook eh, iets eh, gekregen van die richting. En dit is een van de nummers die daarop terug te vinden is van Aion. En daarachter hoor je dan Baker Songs met een nummer wat vorig jaar is uitgebracht. Ehm, Where the Lights Go. En achter Baker Songs schuilt Ruud Bakker. Dat zeg ik er dan ook eventjes bij. En, dit is dus Ion. En het nummer dat heet Skin and Bones. You're disappointed by the loneliness you found, but it's you yourself who expected everyone around. Yeah, the world gets harder. No, it won't be nice for you with your dream of gold, and they will turn cold as ice. So we work a little harder, a little harder as we can to make it all come true. Cause dreams don't work unless we do. We set our goals a little higher, little higher than the skies. We need to fly, wings spread wide. But I tell you, we're human humans don't fly. Gravity will keep us down, but it won't keep me from trying. Oh, no, I was just a skin and bones with my hopes up high, cause I thought. agora. too high, I fell down just like Icarus, but I just didn't die. That gave me hope, yes, that made me try again, but at the end, I'm just you. zit hier hilarisch een beetje te lachen, eh, eerlijk gezegd. Uh, dit was... Uh, ja, ik moet hem eigenlijk door laten lopen. Gravity will keep us down, but it won't keep me from trying. I thought I zit er heel een beetje gigantisch doorheen eh, te tetteren. Omdat ik dacht, het, eh, het is afgelopen. Maar mooi nieuws niet. Uh, was dit met Skin and Bones. Beloof zo direct in het tweede uur dat ik even elkaar op elkaar hou. Maar dat heeft alles te maken met twee muzikanten. En dat vind ik wel heel erg leuk. Want Randy die vertelt op een gegeven moment... Ja joh, ik kom uit Utrecht, automatisch piloot. En in Amsterdam staat altijd op spoor 1 de trein naar Zandvoort klaar. Dat klopt, Randy. Maar er staat soms ook nog wel eens een trein naar Beverwijk klaar. En die hadden jullie toevallig net genomen. Ja, ja, dan krijg je op een gegeven moment dat je dus in de verkeerde trein. En dan eh, ga je bij Haarlem ga je rechtsaf. En dan denk je, hé, hey, dat gaat niet helemaal goed. Dan gaat eh, de, de Velse tunnel onderdoor. Ja, dan ben je al te laat. Dus eh, het is maar goed dat wij een vliegende keeper in de persoon van Marcus van Dam hebben. Maar we gaan het zo direct nog uitgebreid over jullie hebben. eerst dat verhaal over Skin and Bones. dat, dat ik dat, mijn excuus daar echt welgemeend moet bijmaken, Want ik dacht heel even van... hé, hey, het plaatje is afgelopen, maar er zit, eh, het is zo'n schitterende song. Ik ga hem zo direct, denk ik, gewoon nog een keer draaien. Eh, het nummer wat eh, nu in de stijgers staat is Where Lights Go van Baker Songs. En dat is totaal iets anders. concerning the virtue you hold so dear. You don't have to wish for days that are gone. Don't have to do what so many done. You go on where the lights go, where they're always shining on where they fake it. You will make it, but there'll be one and more than a song. the only things I feel while walking down this empty road. The sound of the birds flying above me is the only thing I hear while walking down this empty road. ring to call. Soon you will wear your summer dress, although. nummers even achter elkaar. Spring Will Return van Ruud Houding hoorde je in dat laatste rijtje van drie. Ehm, dat is eh, natuurlijk eh, om de strandpachters een, eh, een hart onder de riem te steken. Want ja, de lente staat al eigenlijk op de deur te bonken zoals... Ruud dat zelf heeft omschreven op zijn Facebookpagina. In Zandvoort kennen wij slechts twee seizoenen. Dat is winter en zomer. En twee tussenwegen bestaan er niet. Waarom niet? Omdat eh, de, de, zomer begint op 1 februari en die stopt ergens eind oktober. Want als eh, de strandpaviljoens eh, op zijn geruimd, dan hebben we het al wel over de seizoensgebonden paviljoens. Dan is de winter een feit. en dan is het nog niet eens echt winter. Winter is het eigenlijk maar zo'n beetje wat we de afgelopen dagen een beetje hebben meegemaakt. En dan schijnt het morgen te gaan sneeuwen. Dus ehm, goed, dit liedje is natuurlijk wel een beetje eh, bedoelt daarover niet alleen eh, dat, want er zit veel meer eh, in wat Ruud ermee wil vertellen. Staat allemaal op het album Erasing Mountains. En daarvoor hoor je Gabi Lieve met Empty Road. Zij heeft meegedaan met een soort talentenjacht... wat Giel Belen destijds heeft opgezet. Um, on stage, zo moet je het zien. Eh, uiteindelijk eh, is ze daar heel ver eh, mee gekomen. Tot, tot in het laatste stuk. Maar wat gebeurt er dan? We hebben nog een heel leuk liedje. Maar voor de rest is er heel weinig mee gebeurd. En daarvoor hoorden we Baker Songs. En dat heeft alles te maken met een albumrelease die aanstaande is. Eh, gebeurt in Venue in Utrecht. Dat is wat dichterbij. Uh, wat ik eh, net zei over Aion, dat dat in de Rode Bioscoop. Dat is in maart. Dat is ergens, geloof ik, op 23 maart. dit is op 25 februari deze maand dus. dat is nog iets meer dan twee weken. En dan zal uh, Bekersongs zijn album gaan presenteren. En achter Bekersongs, daar schuilt Ruud Bakker. En hij heeft min of meer ja, een eh, link met eh, de King Forward Records. Met eh, de mannen van onder andere meer Alaska. Want die zitten daar eigenlijk achter. En het laat zich een beetje omschrijven als Americana. Eigenlijk een beetje in hetzelfde straatje eigenlijk wat Daisy Ducro doet. die hebben we vorige week uitgebreid aandacht gegeven met haar album. Die zij daarvoor ook heeft gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. Dit is een bandje wat eh, meedoet of eh, mee heeft gedaan en nog mee kan dingen voor een finale plaats van Drop Akda wordt. Dat is heel erg leuk. Eh, en het nummer dat, wat ze hebben gemaakt heet Rubberman. Daar zit uh, Madelief van de Beek zit daar onder andere achter. En het klinkt natuurlijk ouderwets zo. He's wrong, then he's right. It's going on every day. The earth feels small, so am I. Living just another day. Ooh, I'm one step closer to nowhere. He's above us all. See the light. Follow what's left to say. It's not insane when we feel the rain again. He's a rubber man. He's a rubber man, rubber man. no more. Still they got nothing to eat. Through the rubble, rising, nothing anymore. Protest about insignificance, always foot in the soul. Everybody's talking from Montreal to Beirut. They don't know how the others looking. That ain't no good. Trouble ain't gone, trouble ain't gone. Surely nothing's changing since flying out of mother's womb. But why decide that it's sounds the way inside? It's always been. I'm sure you have a read this in. Now trouble ain't gone, trouble ain't gone. Trouble ain't gone. The president's done, the president's done. Still is that bomb. Trouble ain't gone, trouble ain't gone. I would like you to stay, but I implore you to run. Dat waren ze, of tenminste, nou, wat heel erg leuk was. Die Bart Jansen, die zat van de week bij De Wereld Draait Door. En eh, die doet dus ook eh, dit werk bij Stage Republic. Dat vind ik wel grappig. We're the Brave. Eh, wat gebeurde er? gisteren was Lex Uiting in De Wereld Draait Door. En toen werd hij begeleid door die Bart Jansen. Dat vond ik wel heel erg apart. En eh, wat was de aanleiding? Eh, Lex Uiting is eh, het afgelopen jaar Prins Carnaval geweest in, in Venlo. En daar is een documentaire over gemaakt. En daar had, op een gegeven moment had, had hij daar een liedje over geschreven, die Lex Uiting. En toen werd hij dus begeleid door die Bart En diezelfde Bart Jansen zit dus ook hierachter bij Stage Republic. Yes Miss en No Miss, die heb je net kunnen horen tot, uh, nou ja, 5 voor 9 met Rubberman. Uh, dat is het nu, 5 voor 9. En dat betekent dat ik er nog nog eentje ga eh, draaien. En dat is dus degene waar ik net met mijn grote waffel doorheen heb eh, gezeten. Dat is dat eh, nummer van Arjon. Arjon van Oort, zoals zij volledig heet. En dat nummer dat ga je nu echt horen tot aan het nieuws van 9 uur. En daarna dan zijn we weer gewoon vrolijk terug. Het nummer Skin and Bones nog een keer. You're disappointed by the loneliness you found, but it's you yourself who expected everyone around. Yeah, the world gets harder. No, it won't be nice for you with your dream of gold, and they will turn cold as ice. So we work a little harder, a little harder as we can to make it all come true? Cause dreams don't work unless we do. We set our goals a little higher, little higher than the skies. We need to fly, wings spread wide. But I tell you, we're human don't fly. Gravity will keep us down, but it won't keep me from trying. Oh, no, I was just a skin and bones with my hopes up high, cause I thought. Yes, I thought I could, but I can't on my own. Spread my wings and fly. too high, I fell down just like Icarus, but I just didn't die. That gave me hope, yes, that made me try again, but at the end, I'm just a human. Cause I told you we're human and humans don't fly. Gravity will keep us down, but it won't keep me from trying.